Een gunstige loting voor Oranje dus met Senegal, Ecuador en Qatar. Voor Qatar is het de eerste deelname aan een wereldkampioenschap voetbal. Het gastland van het WK staat op de 51ste plaats van de FIFA-ranglijst. Nederland op nummer 10. Rotterdam gaat een cruise-ship inrichten als noodopvanglocatie voor 1400 Oekraïners. Het schip van de Holland America Line meert morgen aan in de haven en blijft daar drie maanden liggen. De noodopvang op het cruise-ship komt bovenop de 1000 opvangplekken die Rotterdam eerder al had toegezegd. Het Martini ziekenhuis in Groningen sluit tijdelijk de helft van de operatiekamers. Er zit te veel personeel ziek thuis, zegt het ziekenhuis. Ingrijpend voor, eh, onze, eh, voor onze patiënten, want we moeten wederom eh, zorg uitstellen. maar ook ingrijpend voor de medewerkers. Want de medewerkers die willen het liefste gewoon de zorg leveren. Maar ehm, we kunnen het op dit moment niet meer in de volle omvang leveren. Ook dieren hebben last van het winterse weer. Het was eerder juist vrij warm en door het grote temperatuurverschil met nu... worden ze veel vroeger wakker uit hun winterslaap, zegt deze boswachter. En dan heb ik het niet over grote dieren, eh, maar dan heb ik het over eh, kleine dieren. Vooral veel insecten en dat soort, eh, dat soort jongens. Die hebben moeite om dan bloemen te zoeken. Ja, en dan nu opeens die kou overheen. Dus de eerste generatie vlinders die heeft het nu wel eens wat. die kan het moeilijk hebben. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 0 tot lokaal min 3 graden. Morgen wat zon, plaatselijk een wintersbuitje en 6 graden.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 My patience is waning. Is entertaining. my mind, turning the pages of my life. Walking the path so many paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky.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 If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Dancing kiss me, me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular 100, need you 100%.